Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het klimaatdoel om ook in 2021 minimaal 25% minder uitstoot te hebben... ten opzichte van 1990 is niet gehaald. In het coronajaar 2020 lukte dat wel... maar vorig jaar werd er 23,9 minder broeikasgassen gemeten... zeggen het CBS en het RIVM. Dat is niet genoeg, zeker niet omdat in de klimaatwet staat dat de uitstoot in 2030 nog meer omlaag moet, naar bijna 50 procent. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda zei vorige maand dat de daling van de uitstoot in het eerste coronajaar een toevalstreffer was en pure mazzel. Urgenda riep het kabinet toen op er meer werk van te maken. De vicepremier van Polen roept op tot een internationale vredesmissie in Oekraïne. Hij zei dat tijdens een bezoek aan Kiev samen met de premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen. De vicepremier stelde op een persconferentie voor een vredesmissie... onder bijvoorbeeld de vlag van de NAVO in te stellen. Dat is een opvallende suggestie van Polen... want de NAVO heeft gezegd niet direct betrokken te willen raken bij de oorlog... om verdere escalatie te voorkomen. President Zelensky van Oekraïne houdt vanmiddag een videotoespraak voor het congres in Washington. Amerikaanse media zeggen dat president Biden tussen de 800 miljoen en 1 miljard dollar extra militaire hulp gaat toezeggen. Vermoedelijk krijgt Oekraïne meer antitankwapens en luchtafweersystemen. Ook wordt er gesproken over het leveren van draagbare raketwerpers om vliegtuigen neer te halen en bewapende drones. In het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van de NOS... stonden behalve lokale kwesties, zoals het woningtekort en de jeugdzorg... ook de oorlog in Oekraïne centraal. In het debat met landelijke kopstukken brak SP-leider Marijnissen... een lans voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in rijke buurten. Hermans van de VVD is ervan overtuigd dat Nederland alle vluchtelingen uit Oekraïne kan herbergen. Het weer, klaart op en de temperatuur daalt vannacht tot een graad of drie.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 What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing kiss me, through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular what the fuck? Yeah, messing with my medulla. I can't don't go low.